Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duizenden mensen in het noordoosten van Australië zijn geëvacueerd vanwege extreme regenval en de daaropvolgende overstromingen. Het gaat om een deel van de stad Townsville en het gebied eromheen, in het noorden van de deelstaat Queensland. Tot nu toe is er één iemand omgekomen door de overstromingen. Reddingsdiensten hebben al meerdere mensen gered die vastzaten op hun daken. Producten uit Canada, Mexico en China worden in de Verenigde Staten een stuk duurder. President Trump heeft importheffingen aangekondigd. Er komt 10% bovenop de al bestaande heffingen voor China... en de importheffing voor Canada en Mexico wordt 25%. Trump wil met de maatregel het leven van gewone Amerikanen goedkoper maken... maar verwacht wordt dat de nieuwe importtarieven alles juist duurder maken. Canada, Mexico en China komen waarschijnlijk met tegenmaatregelen. De wereldwijde wielerbond UCI heeft het gebruik van koolmonoxide als ademhalingsmiddel verboden. Sommige wielrenners zouden het herhaaldelijk gebruiken om hun prestaties te verbeteren. Tijdens de Tour de France van vorig jaar kwam het inhalatiemiddel op de radar... toen het bij topploegen als Visma Lisa Bike en UAE Emirates werd gebruikt. De UCI waarschuwt dat het inhaleren van koolmonoxide kan leiden tot ademhalingsproblemen en hartritmestoornissen en mag alleen nog onder begeleiding van een arts worden gebruikt. De wet banenafspraak heeft maar gedeeltelijk geleid tot een inclusievere arbeidsmarkt. Dat zeggen deskundigen. In tien jaar tijd moesten 125.000 banen gecreëerd worden voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar de teller staat nu op 88.000. Voor veel werkgevers is de regeling te complex. Onder werknemers zijn de ervaringen wisselend. Het weer, het is helder en het koelt snel af.